Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is een 24 uur staking in het openbaar vervoer begonnen. OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. Om 12 uur vanmiddag komen de medewerkers bij elkaar voor een manifestatie in Amsterdam. De staking duurt nog tot het einde van de dienstregeling van vandaag. Bij demonstraties in Egypte zijn zeker drie doden gevallen. In de havenstad Alexandrië werden twee demonstranten doodgeschoten. Op het Tagrierplein in Cairo viel één dode. Ook raakten daar bijna 700 mensen gewond. De Egyptische demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Ze vinden dat hervormingen te lang uitblijven. De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Haar partij Front Nationale presenteert daar in januari een plan voor. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. Marine Le Pen wil onder meer dat er strenge grenscontroles komen en dat de immigratie van moslims wordt ingeperkt. De Syrische president Assad buigt niet voor de druk van de Arabische Liga. Dat zegt hij in een interview met de Britse krant The Sunday Times. Gisteren liep een deadline van de Arabische Liga af. De Arabische landen eisten dat Syrië het geweld tegen betogers beëindigt, maar er werden gisteren opnieuw betogers gedood. Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Volgens peilingen wordt de conservatieve Partido Popular het grootst. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid in het parlement. De socialistische partij van premier Zapatero staat op groot verlies. Zapatero heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis in Spanje. Het weer vanochtend nevelig en mistig. Later klaart het in het zuiden op en breekt de zon door. In het noorden blijft er mist en laaghangende bewolking wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANB. E er staan op dit moment geen files.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 goodbyes I got misty eyes as they said farewell But I'll know where several are If my dreams get real bizarre Cause I saved you and I keep them in a jar my dreams are bursting at the seams. ook op internet.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 know my heart is stereo, the only place for you My heart is stereo, it beats for you, so listen close Hear my thoughts in every note Make me your radio, me up when you feel low This melody was meant for you, sing along to my stereo oh, oh, oh.